met het NRS Journaal. De politie-accounts zouden hebben gekraakt. De twee zouden voor tienduizenden euro's aan reclameinkomsten weg hebben gehaald bij de echte gebruikers van de foto- en video-app. Door middel van phishing-e-mails wisten de jongens de inloggegevens van honderden Instagrammers in binnen- en buitenland te onderscheppen. De slachtoffers hebben bijna allemaal accounts met meer dan 10.000 volgers. Bedrijven maken graag reclame op die grote Instagram-accounts. Omar al-Shishani, de militair commandant van Islamitische Staat, is al dagen klinisch dood. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten aan de Britse krant The Guardian. Eerder waren er al berichten dat Shishani of dood of ernstig gewond zou zijn na een Amerikaanse luchtaanval. Volgens het observatorium ligt hij in een ziekenhuis in Raqqa. Shishani is al verschillende keren ten onrechte dood verklaard. De VS heeft een prijs van 5 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. De VVD gaat een initiatiefwet indienen om stemmen via een beeldscherm mogelijk te maken. Kiezers zouden dus volgens de partij hun keuze via een computer moeten maken. Daarna wordt er een biljet uitgeprint dat in de stembus gaat. En aan het eind van de dag worden de biljetten elektronisch geteld. Bij de oude stemcomputers werden de gegevens elektronisch opgeslagen, wat fraudegevoelig bleek te zijn. De bomaanslag in het centrum van de Turkse hoofdstad Ankara heeft aan minstens 34 mensen het leven gekost. Onder hen bevinden zich ook één of mogelijk twee daders, zeggen de autoriteiten. Zo'n 125 mensen raakten gewond, van wie er 20 zeer ernstig aan toe zijn. De aanslag werd gepleegd met een autobom. Die ging af in een drukke wijk met veel winkels en restaurants. Er komt maar weinig nieuwe informatie naar buiten, omdat de media ter plekke geen verslag mogen doen. De aanslag is nog niet opgeëist. Een eerste onderzoek is inmiddels afgerond en later vandaag worden de resultaten daarvan daarvan bekendgemaakt. Het weer, het is helder en het vriest licht. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe.